Mark Visser met het NOS Journaal. Mensen die bezoek van een sociaal en cultureel planbureau. Slechts 13% van de werknemers in loondienst zegt voldoende invloed te hebben op de opbouw van zijn pensioen. Bij zelfstandigen is dat 33%. De ondervraagden willen in meerderheid zelf kunnen kiezen hoe risicovol en in welke bedrijven wordt belegd. Dan willen ze zelf kunnen sparen voor een vroeg pensioen. President Perez Molina van Guatemala kan worden aangeklaagd voor corruptie. Het Hoge Rechtshof heeft een verzoek goedgekeurd van het Openbaar Ministerie om zijn onschendbaarheid op te heffen. Het parlement moet er nog wel mee instemmen. Guatemala is al weken in de ban van een corruptieschandaal. Bedrijven zouden smeergeld hebben betaald om geen belasting te hoeven te betalen over geïmporteerde goederen. Perez Molina zou de spil van het corruptienetwerk zijn. Het Hof besloot ook dat de voormalige vicepresident terecht moest staan voor het aannemen van smeergeld. De Nederlandse diplomaat Koen Davidsen wordt plaatsvervangend hoofd van de VN-missie MINUSMA in Mali. Davidsen werkt onder meer bij de Wereldbank en de VN. Hij begint eind volgende maand. Minister Koenders van Buitenlandse Zaken is blij met de benoeming... en denkt dat Davidsen een belangrijke bijdrage kan leveren aan de missie en de organisatie daarvan. De al twee jaar bestaande VN-missie bestaat uit blauwhelmen uit meerdere landen. Ze helpen de Malinese regering bij het bestrijden van rebellengroepen. Het weer, geleidelijk wordt het droog. Overdag breekt de zon dan door en wordt het 22 tot 26 graden.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 And you might know how to play with fire alright. Give you everything you need to live inside a twisted cage, sleep inside an empty I had a dream I was your just too good. Don't say you'll stay, cause then you'll 106.9 ZFN Let's sing it together.